Hij zegt dat hij volledig achter het leger staat. Netanyahu is op dit moment in Canada en hij zal morgen de Amerikaanse president Obama ontmoeten. Maar dat bezoek gaat niet door en hij keert zo snel mogelijk terug naar Israël. De VN-veiligheidsraad komt in spoedzitting bijeen om te praten over de commandoactie. Nederland mag een Somalische terreurverdachte aan de Verenigde Staten uitleveren. Dat heeft de rechtbank in Rotterdam besloten. De man werd in november gearresteerd in een asielzoekerscentrum in Dronten. Volgens de Amerikanen is hij lid van een Somalische terreurgroep. Volgens de Rotterdamse rechtbank hebben de Amerikaanse autoriteiten gegarandeerd dat de verdachte in de VS niet de doodstraf krijgt. In het westen van Frankrijk is een gezin met vier kinderen doodgevonden. De politie denkt dat de vader, een huisarts, zijn vrouw en kinderen heeft vermoord en daarna zelfmoord heeft gepleegd. De lichamen werden gevonden door een opa. Die ging bij het huis langs omdat het gezin niet was komen opdagen bij een familieetentje. Op de eerste dag van de rechtszaak tegen Benno L. in Den Bosch heeft de zwemleraar gezegd dat hij bewust kwetsbare meisjes uitkoos om te misbruiken. Die zouden de ontucht minder snel doorhebben en minder snel alarm slaan. Ben wordt verdacht van aanrandingen, ontucht, pogingen tot verkrachting en het bezit van kinderporno. Voor het proces zijn zeven zittingsdagen uitgetrokken. De Spaanse wielrenner Alejandro Valverde is voor twee jaar geschorst. Hij is niet betrapt op doping, maar het hoogste sporttribunaal bestraft hem... omdat zijn naam voorkomt op de lijst van de beruchte dopingarts Fuentes. In die affaire liepen onder meer Jan Ulrich, Roberto Heras en Ivan Basso tegen de lamp. Ivan Basso heeft zijn schorsing uitgezeten en won gisteren de Giro. Valverde hield vast aan zijn onschuld, maar zijn protesten zijn nu allemaal verworpen.